waar de kinderen vanaf vandaag worden gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Volgens de GGD verloopt alles volgens plan. De grootste drukte is vandaag en morgen. De inwoners van Cockermouth in Noordwest-Engeland mogen van de politie naar huis terugkeren. Cockermouth is een van de stadjes die zwaar zijn getroffen door de overstromingen in het gebied. Hulpdiensten krijgen assistentie van het leger om eten, medicijnen en geld naar dorpen te brengen. Die zijn afgesloten van de buitenwereld. In het zuiden van de Filipijnen zijn 21 lijken gevonden van politici, advocaten en journalisten die waren ontvoerd. Volgens het leger hangen de moorden samen met plaatselijke verkiezingen die volgend jaar mei zouden worden gehouden. Een van de slachtoffers zou haar man tot woede van een rivaal op de kieslijst hebben willen plaatsen. De 21 waren ontvoerd door een bende gewapende mannen. In de Filipijnen wordt gesproken van een politieke afrekening. Een man uit Uden heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor het bedreigen van ambulancepersoneel. Hij is door het Hof in Den Bosch veroordeeld tot drie weken cel. De rechtbank gaf hem eerder een werkstraf. Samen met omstanders bedreigde de man eind januari ambulancemedewerkers die zijn zwaargewonde vader moesten behandelen na een steekpartij. Hij dreigde de medewerkers iets aan te doen als ze zijn vader niet zouden redden. Het gokschandaal in de voetbalwereld heeft nu ook geleid tot aanhoudingen in Italië. Een van de negen arrestanten is de voorzitter van een Italiaanse derde divisieclub. In Duitsland zitten al 15 mensen vast die verdacht worden van omkoping en illegaal gokken. Nederlandse clubs zijn voor zover bekend niet betrokken bij het schandaal. Schaatsster Greta Smit is met onmiddellijke ingang gestopt met wedstrijdschaatsen. Ze heeft dat besloten na haar teleurstellende optreden bij de wereldbekerwedstrijden van afgelopen weekend in Hamar. Smit won in 2002 Olympisch zilver op de 5 kilometer.